Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De politie houdt er sterk rekening mee dat de 21-jarige man... die eergisteren in Schiedam door een agent werd doodgeschoten... zijn eigen dood heeft geregisseerd. Volgens bronnen bij het onderzoek is het waarschijnlijk dat hij zelf de politie heeft gebeld... over een beroving waarbij zou zijn geschoten. Hij zou zijn eigen signalement hebben opgegeven. Bronnen zeggen dat de man schiet dan tegen de politie heeft geroepen. Bij hem werd uiteindelijk geen wapen gevonden. Opmerkelijk is dat zijn vader zes jaar geleden ook is doodgeschoten door de politie. Volgens de rechter gebeurde dat volgens de regels, uit noodweer. De apothekersorganisatie die verdacht wordt van fraude met declaraties is de Verenigde Apotheken Limburg, een organisatie met zo'n 40 vestigingen in Zuid-Limburg. Er zijn doorzoekingen geweest en er is administratie in beslag genomen. De organisatie zou patiënten zelf hebben laten betalen voor medicijnen, terwijl ook de zorgverzekeraars een rekening kregen. De organisatie zou zo miljoenen euro's in eigen zak hebben gestoken. Door de vele regen in Duitsland staat het peil in een aantal Nederlandse rivieren extreem hoog. Laaggelegen uiterwaarden langs de Rijn, Waal, Lek en IJssel kunnen daardoor onder water lopen. Rijkswaterstaat denkt dat er morgenochtend een waterstand wordt gemeten van 12 meter boven NAP. Het hoogste punt wordt vrijdag verwacht. Mogelijk ligt het peil dan nog een halve meter hoger. Om het water beter te kunnen afvoeren zijn op diverse plekken stuwen geopend. Bij een inbraak in een auto van een politiemedewerker is vertrouwelijke informatie uit een lopend onderzoek gestolen. De privéauto stond maandagavond geparkeerd in een parkeergarage in Apeldoorn toen er werd ingebroken. Er zijn beveiligde laptops, bankpassen en politielegitimatiebewijzen buitgemaakt. De politie zegt de zaak te betreuren en bekijkt welke maatregelen genomen moeten worden. Het weer, veel bewolking, maar soms ook zon. Vanuit het noordoosten breiden zich buien over het land uit.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 Op deze wegen heb je een kwartier of meer vertraging. Op eh, de A10 bij Amsterdam, op de A10 West allereerst, eh, staat richting Zaanstad voor het knooppunt Koenplein 3 kilometer. En ook op de A10 Noord richting Zaanstad staat tussen Zeeburg en Oostzaanewerf een flinke file 9 kilometer. In beide gevallen is de vertraging bijna een half uur. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A8 in de richting van Zaandam. Voor het eh, knooppunt Zaandam zijn twee rijstroken dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 11 kilometer eh, file.